Dit is de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines koopt voor 150 miljoen dollar een olieraffinaderij. Het bedrijf hoopt daarmee flink te kunnen besparen op de brandstofkosten. Het is voor het eerst dat een luchtvaartmaatschappij een raffinaderij overneemt. Delta, de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld, verwacht een jaarlijkse besparing van 300 miljoen dollar op de kosten van kerosine. De raffinaderij in Pennsylvania is sinds september buiten gebruik en zou gesloten worden als hij niet kon worden verkocht. De fabriek verwerkt 185.000 vaten per dag. Slachtoffers van de georganiseerde misdaad in Mexico kunnen binnenkort aanspraak maken op een schadevergoeding. Het parlement heeft een wet daarvoor aangenomen. Slachtoffers van bijvoorbeeld ontvoeringen kunnen financiële, medische en juridische hulp krijgen. En ook familieleden van mensen die zijn vermoord kunnen aanspraak maken op maximaal 70.000 dollar. President Calderon besloot in 2006 het leger in te zetten tegen de drugskartels in Mexico. En sindsdien zijn door drugsgerelateerd geweld zo'n 50.000 mensen omgekomen. Het Deense restaurant Noma is voor de derde keer op rij uitgeroepen tot het beste ter wereld. In een verkiezing onder 800 topkoks, restauranthouders en culinair recensenten door het Britse Restaurant Magazine kwam de eetgelegenheid uit Kopenhagen als winnaar uit de bus. De jury roemde uitbater Redzepi om zijn nou- nauwkeurige aandacht voor detail en innovatieve aanpak. Noma is gespecialiseerd in de nieuwe Scandinavische keuken. Zo gebruikt Redzepi muskusos, zeeegels en IJslandse skier, een soort yoghurt. Er staan twee Nederlandse bedrijven in de ranglijst. Oud-Sluis in Zil vlaanderen op 21 en de Libreien in Zwolle op 33.